Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederlandse korpschefs schieten ernstig tekort bij de opvang van agenten met psychische problemen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van stukken van de politie. Financiële motieven zouden bij de korpsen zwaarder wegen dan de zorg voor de eigen agent. Politiemensen die door een trauma ziek zijn geworden worden soms het korps uitgewerkt. Bij Rotterdam-Rijnmond is de korpsleiding naar de rechter gestapt om te voorkomen dat een agent aanspraak maakte op een schadevergoeding. Zeker tien agenten zouden op vergelijkbare manier in de kou zijn gezet. Minister Opstelten gaat de korpsbeheerders daarop aanspreken, meldt RTL. Op het CDA-congres in Maarsen is het rapport Kiezen en Verbinden goed ontvangen. Het uitgangspunt voor een discussie over de toekomst van de partij in de komende 10 tot 15 jaar. Het rapport is opgesteld door het Strategisch Beraad onder voorzitterschap van oud-minister De Geus. Hij hield de CDA-leden voor dat er heldere keuzes gemaakt moeten worden vanuit het politieke midden. Volgens De Geus moet het CDA meer durf tonen om echte hervormingen tot stand te brengen. Bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en het financiële stelsel. Met het rapport lijkt het CDA zich sterker af te zetten tegen gedoogpartner PVV. Partijvoorzitter Peton benadrukte dat het CDA zich houdt aan het gedoog- en regeerakkoord. Maar een partij die niet nadenkt over haar toekomst is volgens haar geen knip voor de neus waard, zei ze. In Rotterdam is het toonderjaar begonnen. Met allerlei evenementen wordt aandacht besteed aan leven en werk van striptekenaar en schrijver Marten Toonder, die 100 jaar geleden in Rotterdam werd geboren. Het toonderjaar werd in het oude Luxor Theater ingeluid met de première van de musical De Nieuwe IJstijd. Die is gebaseerd op een stripverhaal dat Toonder maakte in 1947. Daarin liet hij Olly B. Bommel voor het eerst de uitdrukking gebruiken als je begrijpt wat ik bedoel. Het weer, Vanavond en vannacht een enkele bui en een graad of 5.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 En dit is alweer de 22e jaargang daarvan. Aflevering 3, vandaag dus de 20 e januari 2012. De lijst bestaat uit 40 platen waarvan deze week 16 stijgers zijn, 2 zittenblijvers, 19 dalers. En daar heb je 3 platen over en die drie platen komen nieuw binnen. Dan ik natuurlijk ook de drie platen ruimte moeten maken. Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know doen dat na 19 weken. James Morrison, I Won't Let You Go verdwijnt na 17 weken. En Jason Derulo, It Girl verdwijnt na 16 weken uit de lijst van Europa. Snelstijger komt in de tweede uur voorbij. Bruno Mars, It Will Rain, die steeg 12 plaatsen in 1 week tijd. En snel zo dadelijk dat als Birdie Haar Skinny Love zakt 9 plaatsen. Langs genoteerde plaat, daar beginnen we gewoon dit uur meteen mee. Dat is namelijk Coldplay met Paradise. Ondertussen alweer 18 weken in de lijst. Ze zakken wel van 31 naar 38. Hebben we dan dus twee platen achter zich. Pitbull, Mark Anthony, het Rain Over Me. In de 15e week zak het van 37 naar 39. En ook de LMFAO, Sexy and I Know It. In de 15e week zak het van 32 naar 40. Wil je daar nou eens een leuke variant van uh, luisteren? Dan moet je zoeken op eh, internet, op YouTube of zo.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 Die ken je waarschijnlijk al wat langer. In maart van vorig jaar, toen verscheen het nummer namelijk al op het internet. Het nummer dient als de themasong van de film Mac and Dave in Go to the High School. Waarin eh, Snoop en Whistle de hoofdrol spelen. Popprachtige Smoker Anthem is nu eh, verrijkt met nog eens een mechanische hoek van Bruno Mars en heeft nog wat andere vervrijingen gekregen. Wat het maakt om de hitlijsten te gaan bestormen. Een onbezorgd pianodeuntje, een midtempo beat en dat vond allemaal bij elkaar natuurlijk de perfecte ondergrond voor een geweldige flow van Wiz en mentor Snoop Dogg. Bruno vertelt ons eh, vervolgens nog eens even makkelijk in een meezingbare hoek om jong en wild en free te leven. Werkelijk alles in de plaat is in het teken van de film Mac and David Go to High School.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 16 weken geleden kwamen ze de hitlijst in Tidy en League Keep Waiting. En nu zakken ze langzaamaan weg. In de 16e week zakken ze van 30 naar 35. eerlijk is eerlijk. Het is al een hele tijd geleden dat we iets gehoord hebben van Jason Mraz. Waarom we hem stiekem niet al een beetje vergeten. Zijn laatste album We Sing, We Dance, We Steal Things dateert alweer uit 2008. En sindsdien heeft hij al eh, voorzichtig wat geprobeerd. Een singeltje hier en daar, maar weinig resultaat. Maar wees gerust, Mraz is weer back. zoals nooit tevoren. Een nieuwe single, I Won't Give Up. En in slechts enkele dagen tijd wist I Won't Give Up helemaal naar de top te stijgen van de Amerikaanse iTunes. Plots is de hele wereld weer weer verliefd op deze Jason Mraz. Niet heel vreemd ook wel met deze gevoelige bellen. weet Mraz menig hart te ontroeren. Geef nooit op wat je hebt en zeker niet in de liefde. Dat is waar de tekst van I Won't Give Up op neerkomt. En naarmate het nummer voordat ontplopt de emotie zich tot een krachtige strijd om de verloren liefde terug te winnen.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 We sang too much, forget this stress. We went too high. Oosterbuurder Spencer en Hilzaam met uh, Nadia Ali, Believe It. In de derde week van 2012 staat helemaal onderaan de lijst de LMFIO, Sexy and I Know It. In de 15e week zakken zij van 32 naar 40. Van 37 naar 39, hoek in 5 weken Pitbull, Mark Anthony en Rain Over Me. Coldplay staat met 18 weken het langst genoteerd. Paradise zakt van 31 naar 38. 37 is voor Whiskey Khalifa, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wild and Free. En Rider vinden we een plek hoger op 36 in de 15e week. Twee plaatsen verlies voor Good Feeling. Tidy en Leak, Keep Waiting. In de 16e week zak het van 30 naar 35. En ook net zo hard naar beneden, maar dan van 29 naar 34. In de 16e week Tiona Bromfield en Lil Twist, Fooling. Jason Mraz, I Won't Give Up, komt nu binnen op 33. En 32 is er voor Spencer Hill, Nadia Ali. En Believe It in de derde week omhoog van 38 naar 32. En wat is voetbalsterren jouw dansjes uitvoeren na het scoren van een doelpunt. Nou, dan scoor je natuurlijk een hele grote hit. Vieira, Cristiano Ronaldo, Robinho, Maxi Rodriguez, alle dansers het eh, dansje uit de video van de Pego. Michel Telo die uh, spint er natuurlijk garen bij. Hij wordt dan eh, alleen maar bekender en bekender. Hij levert hem nummer 1 het op in Italië, het thuisland Brazilië en Spanje. En langzaamaan is hij ook de rest van Europa nu aan het veroveren. In tegenstelling tot wat velen denken is Esi et Pego niet de eerste single die de 30-jarige Telo uitbrengt. In Brazilië is de zanger een ware superheld. Hij staat bekend van nummers als Fugigiano en Larga de Bombera. Met Esi et Pego ging het eh, snel, zo bleek ook bij Serious Request van 3FM ZFM. Daar was het een van de vele aangevraagde hits.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 CFM, Westkust, weerbericht. Ja, dan zijn we meteen weer klaar, want vandaag overheerst de bewolking. En vooral vanmorgen viel er nog wat regen. Later vanmiddag dan blijft het wel droog en komt steeds vaker het zonnetje wel tevoorschijn temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden en een stevige noordwestenwind die langzaam in kracht afneemt. Vanavond en de komende nacht is het dan bewolkt en later gaat het weer geruime tijd regenen. Een west- tot zuidwestelijke wind die neemt in de nacht weer toe naar hard en uh, aan zee daalt de temperatuur naar ongeveer 5 graden. Morgen dan overeerst ook weer de wolking en vooral in de ochtend valt er dan geruime tijd regen. In middag blijft het droog en wellicht zien we nog even de zon voorbij komen. De westenwind die is weer duidelijk aanwezig morgen en temperatuur dan zo maximaal 10 graden. Zaterdagavond, zondagnacht en is weer wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Maar over het algemeen eh, is het wel droog. De noordwestenwind die waait stormachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Zondag dan weer geregeld zonneschijn, maar in de ochtend ook nog wel kansen een bui. Een westelijke wind die waait hard en temperatuur zondag zo'n graadje of 8. Heb ik nog één eh, waarschuwing voor je in Haarlem, daar op de Waardeweg op het industrieterrein Waardepolder. staat een grijze Volkswagen Touran in de berm. En die houdt in de gaten of je daar niet te hard rijdt. Het ritme van Zandvoort. M M Short van Dam. Ladies and gentlemen. Let's go. Hit it. La, la. make love I'm gonna samen met de nummer 27 uit de lijst van Europa werd het alweer 40 over 15, oftewel 10 over alle 4 op deze vrijdagmiddag. Voor de Lady Gaga, Mary the Night in de derde week omhoog van 33 naar 27. Daarvoor Gavin Grass Soldier. Ook hij drie weken in de lijst, hij omhoog van 35 naar 29. Nina Guanmegen Guan Megan Un Momento zitten daartussen in de 15e week zak het van 22 naar 28. 26 slaan we ook even over, dat is de snelste zakker van vandaag in handen van Birdie. Skinny Love zakt 9 plaatsen in haar 14e week van 17 naar 26. En twee plaatsen omhoog in de 6e week. Dat gaat Gotchi. De Easy Way Out in de 6e week dus omhoog van 27 naar 25. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Said the track on it, two more shots. now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two, to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in for fire truck, we pump on it. to be shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. uit de lijst van Europa. Champagne She Doesn't Mind. In de vijfde week gaat die vier plaatsen omhoog van 28 naar 24. En voor de nieuwe zin van Gotcha, The Easy Way Out. In de zesde week omhoog van 27 naar 25. Een plaat die er al wat langer in staat, of net zo lang eigenlijk, ook zes weken. Aura Diana Geronimo. let's go Geronimo. Geronimo. In de zesde week omhoog van 26 naar 22. he loved you ago to say goodbye or just hello. van Snow Patrol. This isn't everything you are. In de 14e week zakken ze van 15 naar 21. Geeft ons even de tijd om nog één keer achterom te kijken. Voor het nieuws van 4 uur vinden we namelijk op nummer 30 de Rihanna en Calvin Harris We Found Love. 17 weken zakken van 24 naar 30. Kevin DeGraw en zijn A Soldier in de derde week 6 plaatsen omhoog naar 29. 6 plaatsen verlies in de vijfde week voor Ina en Guam Megan Un Momento. Lady Gaga vinden we met Mary the Night dan op 27. In de derde week zes plaatsen winst. En Birdie is de snelste stijger van vandaag. Snelste zakker van vandaag. 9 plaatsen namelijk. In de veertiende week zak ze van 17 naar 26. Van 27 naar 25 in de zesde week Gotcha the Easy Way Out. En Champal, She Doesn't Mind in de vijfde week omhoog van 28 naar 24. Van 18 zakken naar 23 in de tiende week. David Guetta, Jesse G en de Repeat. Radione en Geronimo vinden we in de zesde week van 26 naar 22 toe. En zo bedoelde in het This Isn't Everything You Are. In de 14e week zakken zij dus 6 plaatsen van 15 naar 21. Nummer 20 is de laatste die we gaan draaien tot aan het nieuws. En daarna ben ik natuurlijk nog een uur lang bij je. Gaan we op weg naar misschien wel een nieuwe nummer 1 in de lijst van Europa. Wat na het nieuws. Nu eerst nog de nummer 20 voor jou. Pini Tempa, Esther Dion en The Love Suicide. Oh, love, suicide. Oh. Love suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. This really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get on And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure uh, What happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know acting like a kid up in the playground. If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. Man can be destroyed but not defeated, and it's Hemingway.